Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft getwitterd over zijn gezondheid. Het is een van de weinige tweets sinds er corona bij hem is vastgesteld gistermiddag. Hij schrijft dat hij zich met dank aan alle zorgmedewerkers goed voelt. Eerder vandaag hield zijn arts ook al een persconferentie om te melden dat het goed gaat met Trump... en dat zijn gezondheid is verbeterd sinds de ziekenhuisopname. Volgens Amerikaanse media zijn er achter de schermen wel grote zorgen. Vanwege de besmetting zijn Trumps campagnebijeenkomsten voor de presidentsverkiezingen voorlopig uitgesteld of worden online gehouden. Op sociale media hebben mensen kritiek op een kerk in Staphorst... waar morgen drie diensten worden gehouden met elk 600 man. Er wordt ook gezongen zonder mondkapjesplicht. Het lokale bestuur van de hervormde kerk snapt de ophef niet... en zegt dat juist aan alle coronaregels wordt voldaan. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Er is een gezondheidscheck bij de deur... en mensen moeten van tevoren reserveren. Het RIVM heeft dit jaar een half miljoen extra vaccinaties tegen de griep besteld. Jaarlijks worden zo'n 6 miljoen mensen uitgenodigd om de griepprik te halen. Normaal reageert ongeveer de helft op de uitnodiging. Het RIVM verwacht dat dit jaar meer mensen de griepprik willen vanwege het coronavirus. Er zijn nu bijna 4 miljoen vaccins besteld. Mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt aan gezonde 60-plussers gevraagd om de prik dit jaar niet te halen. En het weer, alleen in het noorden nog wat buien. Vannacht opklaringen, het koelt af tot een graad of 10. Morgenochtend opnieuw buien in de ochtend. Later ook wat ruimte voor de zon. En dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra.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 soul, soul, soul. FM. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Het is een drama, het is zaterdag je zit waarschijnlijk thuis op de bank. What the fuck moet ik vandaag doen? Anderhalve meter afstand, mondkapjes dragen. Er komt geen verbetering in, het wordt alleen maar slechter. Ja, wat doe je dan op zaterdagavond? Dan luister je gewoon naar de Nightwalk. We zijn bij je tot de middernacht met het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor.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 Oftewel, een jasje eromheen gedaan in 2020. Een lekkere remix. Onderweg zometeen, de Black Eyed Peas en Nicky Jam hebben een nieuwe plaat gemaakt. Samen met Tiga, dat heet eh, Vida Loca. En volgens mij is het I You Can't Touch This. Klinkt lekker bekend. En eh, ja, het is een leuke plaat. Mama Zita is iets beter, maar uh, hè, komt allemaal goed. Maar is het nu tijd te worden? Queen Bee en Lee Wilson met Nobody Else. Hier in de Nightwalk CFM ZFM Zandvoort. i I'm a winner, she's the prize. I'm a change man since you entered my life. Got me wrapped up in your love. Ain't no turning back, baby, you're the one. Nobody else can make me feel as good about love hey, nobody else. You're the bride. me feel alive. Saturdays, 9 to midnight on your number one. C. C. C. C. FM. FM. FM. Four, tres, two, uno. y me busco el big. Dinero, estamos pa' eso. Pues tírame el big y yo rompo el verso. Esto de mi camino metida. No tengas celos, no seas jodida. Tú sabes que mi estilo maravilla. Ay, no puedes matar la movida. Ay, porque no estás en mi liga. Ay, pegando, pegando muy duro. Estoy trabajando todos los días. We work hard, play hard. Hot chicks on my radar. Stay lit on a liquid till we black out like our radar. Squatted up with these hot babes and they stay south of the equator. Uh. I shine like a quasar. Uh. Ain't another nigga crazier. It's mi vida loca mi vida loca. I do what I wanna. I do what I wanna. You can't tell me nothing, baby, no me diga nada. Bitch, you not my mama. Na, na The most back-to-back -back beats.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 In Amerika heb je natuurlijk eh, Roger Sanchez met stevige housemuziek. Wat we graag draaien in dit programma. Dit was uh, Rolf Sanchez met Mas Mas Mas. En daarvoor horen we de Black Eyed Peas samen met Nicky Jam, Tiga... met de Vida Loco remix natuurlijk van je kent dat is. van Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Je zit gewoon verplicht naar de radio te luisteren of televisie te kijken. Hoop ik niet. Ik hoop liever dat je luistert, daar alles is gewoon dicht, hè. Kroegen die om 9 uur dicht gaan, dan mag je geloof ik tot 10 uur blijven. Mondkapjes op alle drukke plekken. Het is nog niet officieel verplicht. Winkeliers mogen het zelf allemaal bedenken. Ja, of dat nou logisch is, ik weet het niet. Duitsland zegt van hem, eh, niet naar Nederland gaan. Code rood, meest gevaarlijke fucking land wat er is. Ga er niet naartoe. Nou, ik vind het allemaal een beetje meeval. Ik ben, eh, ja, een beetje heel nuchter. Als je het krijgt, dan is het het je lot? Is het je bestemming? Tuurlijk gaan we niet met z'n allen in een, eh, een klein hokje zitten. Zeker niet in de studio met allemaal mensen bij elkaar. We moeten ook gewoon anderhalve meter afstand houden. En eh, we mogen met z'n drietjes in de studio zijn. Nou, ik heb daar geen last van, want ik zit alleen in de studio. En dan nog eens op locatie ook, buiten Zandvoort. Dus eh, ja, het is allemaal een beetje, een beetje, ja, een beetje kut allemaal. Zie je van Zandvoort? Ik weet niet of je het nog kent. Ik heb een beetje jeugdsentiment. Je kent het wel. Hoofd, schouders, knie en teen. Nou, of wacht dacht van, daar kennen wij iets veel leukers mee. Je wordt hem nu in de Cornerhead remix met Head, Shoulders, Knees and Toes. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, your key, keeping me from feeling all alone. is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. CFM. this. For one set of arms and a one simple kiss. Gonna Extended Mix. En daarvoor de muziek van eh, Quentin Quinton eh, Harris en Jason Walker met Stronger. De Martijn Omic Extended Remix. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar uh, Vin Diesel, de man achter de Fast and the Furious... die heeft gisteren zijn eerste single uitgebracht. Ja, ik vind niks hoor. Laten we heel eerlijk zijn. Het nummer Feels Like I Do is in samenwerking met Kaigo gemaakt. En dat maakt het weer een beetje iets. En ja, het is toch weer... ja, de stem is aardig aangeschroefd. Want ja, houdt lekker bij, bij films en niet bij zingen. Het nummer was voor het eerst horen, de Kelly Clarkson Show. Hier was de acteur ook te zien in een korte videoboodschap. En in de videoboodschap vertelt hij over het maakproces in een jaar waarin hij normaal gesproken op een filmset zou staan. Wat natuurlijk nu niet mogelijk is, heeft hij een andere creatieve uitlaat gevonden. Het nummer is geschreven en geproduceerd door de Amerikaanse producer P.D. Martin... en werd uitgebracht door het plaatlabel van Kaigo Palm Tree Records. En dankzij Kaigo is het nog wat, maar ik heb het geluisterd. En nog een keer en nog een keer. En, misschien moet het eerst een hit worden, want ik vind het niet echt eh, fantastisch deze plaat. Ah, persoonlijke mening, hè. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Geen parties. Alles is gewoon dicht, letterlijk en figuurlijk. En er zijn nog een paar dingen, zoals de Melkweg. En eh, hè, die zijn wel open. Maar ja, of je daarop nou zit te wachten, hè. Dan moet je geloof ik om tien uur alweer eh, op sodemieteren. Dus het schiet allemaal niet op eh, corona. We zijn er allemaal klaar mee. Alleen blijkbaar is corona niet klaar met ons. Het wordt alleen maar erger, lijkt het wel. Allemaal lang, alhoewel moet ik zeggen. Ik hoorde woensdag of donderdag dat de ziekenhuisopnamen al minder werden. Dus ja, misschien eh, het tijd voor de vaccinatie. Dan gaat het allemaal goed komen. Dus nog steeds anderhalve meter afstand. Op drukke, bezochte plekken, open, openbare gebouwen, mondkapje dragen. En eh, dan hopen we dat we het niet krijgen. Zie CWM's antwoord muziek, Frank Rogers, Giovanno. En eh, nee, Jovan heet hij, Giovanno, maar Jovan en Rocco met Remember. De Rocco Redemol remix. Nu op CFM's antwoord in de Nightwalk. It has to survive, y'all. You need to come out. support what's left of it. get to the door. on ZFM right now. my hand. zo keihard zeggen. En zoals Rutte zegt, eh, tijdens de voetbalwedstrijd je bek houden. Nou, daar we ook geen last meer van, want eh, we mogen ook al niet meer naar de voetbalwedstrijd. het hebben een paar weken geduurd. Misschien dat je wedstrijden mee heeft gemaakt. Het is weer voorbij. Ja, het is, uh, het is niet anders, hè. Het is kut, maar ja, zaterdagavond. Je luistert naar de Nightwalk. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Piero Perupa en Leone Titanen met Get On. Op 9, Brokenaars met The Game. Op 8, Davy met Testify. De Mouse die Funky Shizzle. Op 7, Shermonology en Conquire Jones met OK Cool uit. Eh, op 6 deze week Jamie Jones en eh, Nicole Maudauber Double Rides. Op 5, Bobby Blanco, Mickey eh, Modo met 3AM. Eh, dit in de Low Steppa Extended Mix. Op 4, X nummer 1 plaatje van uh, John Smith met Deep End. Op 3, Mark Knight, René Ames met Tasty met All For Love. Twee deze week, Mauer met Set You Free, Fusing Faber. Deze week op 1, Mike Dunn met If I Can Get Down. Wederom in de Mouse die uh, Extended. Nou, die plaat hebben we ook al eerder gedraaid. Hè. Vorige week trouwens hadden we ze allemaal. Eh, hè? Ik geloof, eh, wat was het? Eh, moet ik even speak hoor. Ja, Davy Testify. Voor mij komt die straks ook nog even voorbij. Maar het is tijd voor andere muziek. Richard Urshan Club Revision Extended van het mooie nummer Higher. Je hoort hier in de Nightwalk. You give me love that never before. me sidewalk. Bunkerman remix. En daarvoor horen Ashley featuring Laura Veen met Be There For Me. De Funk Shop remix. En zo werd het, eh, ja, eerste uur zit er alweer voorbij. Zit er alweer op. Zometeen het nieuws en weer vanuit Hilversum. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu nog even muziek. Layback Luke, Rolling Stone. Doet hij samen met eh, David Consalves. Layback Luke nu op de radio. Ik zeg tot zometeen na de break. I ours. Cause that was the day that my daddy died. nothing but bad things about him.